Jobboot met het NOS Journaal. Verdachten die zijn vrijgesproken van een ernstig misdrijf... kunnen voor hetzelfde misdrijf opnieuw voor de rechter worden gedaagd. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om dat mogelijk te maken. Tot nu toe kon iemand niet twee keer voor hetzelfde vergrijp worden vervolgd. Directe aanleiding voor de maatregel is een verzoek van het Rotterdamse Openbaar Ministerie. Dat vond vorig jaar doorslaggevend bewijs tegen een moordende overvaller... die inmiddels onherroepelijk was vrijgesproken... Bij ernstige procedurefouten, zoals mijneed of een omgekochte rechter, kan er ook heropend worden als het om minder zware misdaden gaat. Justitie erkent dat de nieuwe wet ook bezwaren kent. Zo mag het geen herkansing zijn voor het OM bij zaken die het minder goed en zorgvuldig heeft voorbereid, zegt justitie. President Obama heeft Iran gevraagd om een onbemand spionagevliegtuigje terug te geven. De drone werd anderhalve week geleden onderschept door Iran. Het land zegt dat een cybereenheid van het leger de besturing van het toestel heeft overgenomen toen het boven de grens met Afghanistan vloog. Volgens de Verenigde Staten waren er technische problemen. Op de Iraanse televisie werd vandaag gezegd dat technische deskundigen bezig zijn om informatie uit het toestel te halen. President Obama wilde daar geen commentaar op geven. Bij een brand in een tankstation aan de A12 bij Bunnik zijn drie mensen gewond geraakt. Ze zijn met brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. Aan het eind van de middag werd bij, een tankstation, bij het tankstation een pomp omvergereden en gingen twee auto's in vlammen op. Ook de overkapping en een LPG-pomp vatten vlam. Maar doordat het veiligheidssysteem met afsluiters goed functioneerde, werd erger voorkomen. Het weer. Aan het eind van de avond en vannacht vanuit het zuidwesten regen en veel wind. Langs de kust stormachtig. In het hele land kans op windstoten. Morgenochtend is het onstuimig, daarna wordt het rustiger. Temperatuur morgen rond 9 graden.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 Ja, hele goede uur. Goedenavond. en hele eh, goedenavond eh, Zilveren Robby. Goedenavond. We moeten eh, even de plek van uh, Joop in, want die is Sinterklaas aan het vieren natuurlijk. Hè? Ja. Het is 5 december. Ja, en dan gaan wij gezellig vieren nu. Wij gaan ook uh, Sinterklaas vieren in de, studio. Heb je cadeautjes gekregen, Daan, of niet? Nou, nog niet. Nog niet. maar misschien liggen er hier wat achter in, in, in, in, de studio wat lekker. Wij hebben wel heel veel cadeaus voor de luisteraars vanavond. Ja weer heel veel goede platen uitgekozen door Jo Fres. En de top 3 van de top 2000 van dit jaar. Gezellig, hè? De nummer 1 heb je al gehad voor ons trouwens. Dat was Queen en Bohemian Rhapsody. Gezellig. Ja. Wat gaan we nog meer horen, Roel? Uiteraard de nummer 2 en de nummer 3 uit de top 2000. Ze komen eraan op volgorde. De Eagles, Hotel California en Deep Purple, Child in Time. Nou, heel veel luisterplezier. plezier. your help. uitvoering daar van deze plaats van Deep Purple en Child in Time. Ja, en we hebben niet zoveel tijd. We hebben maar een uurtje Colder CFM eh, op deze maandagavond. Dus we houden het even hierbij wat betreft deze plaat. Dat was de top 3 uit de top 2000 van dit jaar die je hoorde. Deep Purple dus met Child in Time op nummer 3 nummer 2 voor de Eagles, Hotel California. En de absolute nummer 1, Queen en Bohemian Rhapsody.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 Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free they would not listen, they're not listening still Perhaps they never tasteful the green lekker, eh, lekker, lekker blokje zo, hè? Lekker blokje, lekker blokje. Jazeker, ja, ja. jazeker. Als eerste hoor je Dom McLean en Vincent, daarachteraan Blue Mink en Melting Pots. En erachteraan George Baker Selection en Little Greenback uit 1969. En jij denkt George Baker is George Baker. Ja. Nee, dat is niet zo. Hij heet eh, van origine, of zijn echte naam is Hans Bouwens. Een Nederlander natuurlijk eh, die eh, voorheen werkte in een limonadefabriek. Mhm. En daarmee eh, kon stoppen omdat ze zoveel geld met dit plaatje had verdiend. Dat hij gewoon volledig zich kon concentreren op de muziek. Zo. Tja. En niet alleen Nederland een hit, in eh, heel Europa zelfs. België ook enorm goed gescoord. En andere landen. Nou, dat is wel mooi. Ja, toch? Ja, vind ik wel. We gaan door, toch? Ja, Sinterklaasavond. Sinterklaasavond, 5 december. We hebben Jonathan King voor je. And everyone's gone to the moon. Streets people streets full of houses Never home Church full of singing Out of tune Everyone's gone to the moon Eyes full of sorrow time ago. Life begun. Everyone went to the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered to the moon Everyone's gone to the moon Everyone's gone to the moon descer. bomba bekend van mij, Rob. Ik denk dat jij het bij iets in meer ja, Het is een beetje meer aan mijn tijd, hè? Ja, denk ik wel. Ja, de Moody Blues waren dat, eh, Daan. Met Konau. Was, nou- was, dat, nou- was het nou echt een hit geworden, Rob? Dit, eh, voor jou doen? Als jou, dit is eh, een hele bekende plaats van ze. Jazeker. Voor jou ook? Ja, voor mij ook. Voor mij ook. Oké. Ja, zo oud ben ik ook weer niet, hoor. Maar <laughs> ik draaide ook wel eens wat oudere muziek op de radio. Dus vandaar dat ik het weet, Daan. Nee, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp Oké, nee, dan is het goed. Procol Herm hoorde je daarvoor. En Homburg en Jonathan King was de eerste die we voor je draaien. Everyone's gone to the moon. Colden CFM bij je tot aan 9 uur vanavond. Geen Colden Joop. Nee, die is Sinterklaas aan het vieren. En gelijk heeft ja. Sinterklaasavond. En wij zijn er wel lekker bij. Met nog heel veel goede platen tot aan 9 uur vanavond. Waaronder de volgende van Sheffield. Hier is Lily de Pink. lily, the pink, the pink, the pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Mr. Fleas had sticky out ears, and it made him awful shy. And so they gave him medicinal compound they put waren er weer drie bij Colin CFM Daan. Ja, gezellig. Jazeker. We zijn alweer aan het einde van het programma bijna. Bijna, bijna. Niet te geloven. Ik zal even vertellen welke drie we gedraaid hebben. Ja. Als eerste Scaffold en Lily de Pink. Doet me een beetje denken aan een zeemanslied. Ja. Dan afkomstig uit eh, Engeland, uit eh, Liverpool. Daarachteraan Chris Farlow en Out of Time. En Kenneth Heat was de laatste die we voor de draaide met On the Roads Again. Ja. We hebben er nog eentje. Te nog, goed. Eentje, nog eentje. Nog eentje. En maar, dan eh, is er over twee weken weer een nieuwe Golden CFM. Met een gast naast Joop van en Daniel Everts. Ja. Dat is Mick Boskamp. Dus over twee weken op de radio Mick Boskamp, tezamen met Joop. Joop van Nes, ja. Joop van Nes. Eh, als je geen Sinterklaas aan het vieren is dan. Nee, nee, nee. Je weet het niet. Je weet het nooit, je weet het nooit hè Rob. En eh, uiteraard uh, Daan Levens. dank je wel weer voor je bijdrage vandaag. Dank je wel, Pascal, voor ondersteuning hier, gezellig. Alsjeblieft. Voor de bakjes koffie. voor de bakjes koffie. En ja, en volgende week een herhaling. En over twee weken zijn we weer helemaal live.